uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist... tegen Bekir E. voor de moord op de 16-jarige scholiere Humera. Het meisje was zijn ex-vriendin. Ze werd in december vorig jaar doodgeschoten... in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. En volgens het OM is sprake van moord... omdat de verdachte een vooropgezet plan zou hebben gehad om haar te doden. De man heeft volgens onderzoekers een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Kickout Zwarte Piet gaat morgen bij de Sinterklaasintocht in Den Haag... niet demonstreren langs de route van de rijtoer. De actiegroep zegt dat vanwege de veiligheid is gekozen voor een andere plek. Aanleiding is de gewelddadige verstoring van een bijeenkomst van Kickout Zwarte Piet vorige week vrijdag. De gemeente Den Haag bevestigt dat de locatie is veranderd... maar wil niet zeggen waar de demonstratie nu wordt gehouden. De man die gisteren op het station van Eindhoven werd aangehouden... wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident vorige maand in Dordrecht. Daarbij raakte een jongen van 17 ernstig gewond. De verdachte werd aangehouden in de trein uit Rotterdam... door zwaar bewapende agenten. Het is een man van 24. Meer details wil de politie niet geven. Vijf universiteiten adviseren studenten die voor hun studie in Hongkong zijn... om terug te komen naar Nederland... vanwege de aanhoudende ongeregeldheden in de stad. De universiteiten in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Delft en Nijmegen... hebben studenten opgeroepen om te vertrekken. In sommige gevallen betaalt de universiteit voor de terugreis... en eventuele studievertraging. Studenten in Hongkong gebruiken universiteiten als uitvalsbasis... voor blokkades en gevechten met de politie. Het weer. Het blijft bijna overal droog en het wordt een graad of 6. Door een stevige noordoostenwind voelt het kouder aan. In het weekend bewolkt en af en toe een bui, dan een graad of 7.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 I'm coming back for more. You got that step by step. When you come out on the floor, you got that. Oh no no no no no. You got that. Oh no no no no no. You got that. Body, let's rock it, let's put it all on ya.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 Uh, uh, uh, uh. what? What? What? What? Uh. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know, I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. They'll wait to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha <laughs> ha. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh. uh, mama, come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the prison sure your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch and go off or go off. But yes, yes, y'all, and you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum. I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them. Like, getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Said somebody, had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that.